Uur. Morat Wakili met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA moet minstens 440 miljoen dollar compensatie betalen... voor de honderdduizenden uitgebuite arbeidsmigranten in Qatar. Die oproep doet Amnesty International in een nieuw rapport over het aanstaande WK. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de FIFA wegkijkt van de misstanden in Qatar. Er zijn veel arbeidsmigranten omgekomen bij werkzaamheden voor het WK. Het compensatiebedrag van 440 miljoen dollar is symbolisch. Het is evenveel als het prijzengeld dat tijdens het WK wordt uitgereikt. De Duitse minister Baerbock van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland de blokkade van graan uit de Oekraïne als oorlogswapen gebruikt. Volgens haar wakkert Rusland daarmee een wereldwijde voedselcrisis aan. Dat zei ze op een bijeenkomst van collega-ministers bij de Verenigde Naties in New York. Vooral landen in Noord-Afrika en Azië krijgen nu geen graan meer binnen... doordat Rusland Oekraïense havens blokkeert. Ook zijn silo's, wegen en spoorwegen vernietigd. In de regio rond de Oekraïnse stad Donetsk zijn bij Russische aanvallen zeker tien burgers om het leven gekomen en zeven gewond geraakt. Dat schrijft de gouverneur. De informatie is niet onafhankelijk te verifiëren. Verder wordt gemeld dat regio's in het noorden en noordoosten van Oekraïne beschoten zijn... met onder andere automatische granaatwerpers. Eindracht Frankfurt heeft na strafschoppen de Europa League finale gewonnen. Tegen het Schotse Rangers FC van coach Van Bronckhorst bleef het 1-1 na reguliere speeltijd en dus kwam er een verlenging. Daarin werd niet meer gescoord, waarna de finale in Sevilla met strafschoppen beslist moest worden. Ramsey miste voor de Rangers, maar Eintracht Frankfurt schoot ze er alle vijf in. Daarmee pakt de Duitse club 42 jaar na winst van de UEFA Cup weer een Europese beker. En dan het weer. Het blijft aan de warme kant met 15 graden vannacht. Later kan het vanuit het zuidwesten regenen. Overdag ontstaan in het binnenland weer buien. Het wordt dan 23 graden aan zee tot 30 graden in het oosten.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 Is de nacht nog jong? Komt de zon al op? Gaan we allemaal naar de klote? Vanavond ga ik even naar de mol. Gooi alles van me af en giet er voor. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geen.